Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politieagent die gewond raakte bij een mesaanval gisteren in Mannheim... vecht nog steeds voor zijn leven. Dat laat de Duitse politie weten aan persbureau DPA. Bij de aanval raakten zeven mensen gewond, onder wie een anti-islamactivist. De dader raakte zelf ook gewond, daardoor kan hij nog niet verhoord worden. Volgens Duitse media gaat het om een man uit Afghanistan. Zijn doelwit was een extreemrechtse activist die op dat moment een toespraak hield. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een staakt het vuren. Het voorstel bestaat uit drie fasen. Het begint met een wapenstilstand en het opvoeren van de hulp in Gaza. Uiteindelijk moet Hamas alle gijzelaars vrijlaten... en moeten de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten. Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan, is nog niet bekend. Vannacht zijn twee mensen zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Peest in Drenthe. Het ongeval gebeurde iets voor half vier. In de auto zaten ook nog twee andere personen. Op beelden is te zien dat de auto ondersteboven naast de weg ligt. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. En de politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Voor het eerst in ruim drie maanden tijd hebben Oekraïne en Rusland krijgsgevangenen uitgeruild. Beide landen lieten 75 mensen vrij. Het gaat om militairen, maar ook om burgers. Sommige van hen zaten al ruim twee jaar gevangen. En een van de beruchtste seriemodenaars van Canada is vermoord in de gevangenis. Hij werd aangevallen door een medegevangene. De man werd veroordeeld voor het doden van zes vrouwen... maar tegen een undercover agent heeft hij eerder bekend... dat hij 49 vrouwen had omgebracht. Het weer, de dag begint regenachtig op veel plaatsen. Daarna klaart het op vanuit het noorden en is er wat ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Morgen is het droog met zon en wat wolken bij 15 tot 20 graden.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 Give me the music, make me jump and from. It a go done. Give me the on the left hand side, it a go on. Give me the music, make me jump and pump. It a go down. Give me the music, make me looking In the dawn.